uur. Dit is Lieslot Thomas met het NOS-journaal. De kolencentrales in Nederland sluiten is volgens minister Kamp makkelijker gezegd, maar minder makkelijk gedaan. De Kamer heeft het kabinet gevraagd een plan te maken om de kolencentrales te sluiten, omdat die slecht zouden zijn voor gezondheid, milieu en klimaat. Kamp benadrukt dat er miljarden zijn geïnvesteerd in de centrales die net dit jaar open zijn. En hij wijst erop dat in kolencentrales ook biomassa wordt meegestookt. Volgens Kamp is het juist slecht voor het milieu als Nederland zijn moderne kolencentrale sluit en er evenveel elektriciteit in Europa geproduceerd blijft worden, maar dan met vieze, verouderde centrales. Peking gaat strengere milieueisen stellen aan auto's en bussen. Naar eigen zeggen de strengste in de wereld. De nieuwe norm moet over twee jaar ingaan. Bij lichte voertuigen moet de uitstoot met 40% worden gereduceerd. Bij vrachtwagens en bussen is de reductie 50%, is de bedoeling. In Peking rijden al bijna 600 bussen die voldoen aan de nieuwe norm, zegt de gemeente. En daar moeten er volgend jaar nog eens 300 bij komen. Peking is na Shanghai de grootste stad van China. Er wonen een kleine 20 miljoen mensen en het fileprobleem is gigantisch. De drie mannen die verantwoordelijk zijn voor de dood van de 12-jarige Danny Gubbels uit Breda... hebben in hoger beroep alle drie 20 jaar cel gekregen. En dat is aanzienlijk meer dan de straf die de rechter had opgelegd, schrijft Omroep Brabant. Een van de mannen was zelfs vrijgesproken. Twee verdachten waren veroordeeld tot 16 jaar cel. Danny Gubbels overleed vijf jaar geleden in een boomwagen in Breda. De wagen werd doorzeefd met kogels. Het weer bewolkt met af en toe wat regen. Het is ongeveer 7 graden. Morgen opklaringen en zon. En dan gaat het s'avonds opnieuw regenen. Dit was het NOS Show. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam. Tussen Blarikum en Eembrugge langzaam rijden.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 En de dagen worden echt eh, korter en donkerder en grimmiger en kouder buiten. Maar dat weerhoudt ons er niet van om eh, de heetste hits eh, van Europa door jouw speakers te laten komen. Deze week hebben we 11 stijgers, 17 zittenblijvers, 10 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Met Simons verwelkomen in de lijst. En een eh, Adel is erbij gekomen. Tegen Robin Schulz eh, zeggen we dag dag. En ook tegen David Guetta. Na 30 weken heeft eh, Robin Schulz samen met Alcy met Headlights de lijst verlaten. En na 39 weken David Guetta samen met Emily Sunday, What I Did For Love. Snelste stijger deze week is Causes met To The River met mijn liefste 16 plaatsen gestegen. En de snelste daler deze week Alvaro Soler El Mismo Sol elf plaatsen gedaald. Waar ze precies staan, eh, dat hoor je zo direct van me. En we gaan dit uur eh, natuurlijk eh, de eerste helft van de lijst behandelen met je. Volgende uur de laatste helft. En even voor de klok van kwart voor vijf zal de top drie van deze week aan zitten te komen. Ook gaan we kijken natuurlijk naar de Nederlandse top 40. En ik heb wat leuke nieuwtjes over de artiesten voor je klaarstaan. Maar eerst gaan we luisteren naar de top 3 van vorige week. Nummer 3. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Drie platen die pas eh, kort in de lijst staan. Zeven weken staat Adam Lambert erin met eh, Another Lonely Night op nummer drie vorige week. Vorige week op twee een plaat die pas eh, vijf weken erin staat. Justin Bieber met Sorry. En op één plaat die ook maar vijf weken erin staat. Adele is dat met Hallo. Deze week beginnen we met Naughty Boy. Samen met Beyoncé Aaron Benjamin met Running Lucid op nummer... Nummer 40. These four lonely walls have changed the way I feel.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 We zijn toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En deze beste man komt uit de Verenigde Staten. En dat kan eh, soms eh, raar lopen. Dat moet eh, deze Amerikaanse zanger ook hebben gedacht... toen With You in Nederland ineens een hit werd in 2012. Dan heb ik het over Matt Simons, want die was op dat moment al een tijdje actief. En zijn track die werd gebruikt bij een scène in GTS. Ja, echt waar, ja, echt waar. With You is afkomstig van zijn debuutalbum Pieces dat eerder dat jaar verscheen. Nou, dat Simons een bijzondere band heeft eh, met ons land. Dat blijkt ook alweer uit de bijdrage die de zanger levert aan het album At Christmas Time. Waar de Amerikaanse te horen is eh, in een duet met Nick Schilder. in oktober 2014 verschijnt dan zijn tweede album. Catch and Release heet die, waarvan de titeltrack ook als eh, single verschijnt. in februari 2015 is er alweer een nieuwe single van hem klaar, You Come Back Home. De volgende single van het album Catch and Release maar die single, ehm, ja, die doet het niet zo goed. En Catch and Release is eigenlijk nou pas eh, in Europa opgepakt. Hij heeft al een tijdje eh, boven de 40 eh, gehangen. Dus ergens helemaal onderaan buiten aan die lijst. Maar nu dus op 39 deze week met Simons met Catch and Release.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 blijft de mix eh, vinden van eh, GoldenEye eh, onder andere. En ja, Amy Winehouse en zo. Kovacs is dit. Nederlandse wind. Vorige week nog op 39. Deze week op 35. En wij gaan door met de nummer... Nummer 34. En die is in handen van Omi met Hula Vorige week ook op 34. Acht weken pas in de lijst. 21 is de hoogste plaats van deze Omi. Maar nu dus uh, eh, 34 deze week in de Euro Breakdown hier op uh, eh, CFM Zandvoort. and lines, hot sun and clear blue skies, the waves are crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine, love. The way you move your hips and lick your lips, the way got that body with them curls like a Making Your Breakdown. Omi met de eh, hula hoop. Hij heeft het toch weer eh, voor elkaar gekregen. Het is dan wel weliswaar eh, geen nummer 1 hit. Maar toch acht weken alweer in de lijst. En wij gaan snel door met de nummer 31 van deze week. Die is in handen van Ariana Grande. Met Focus. nummer 31 eh, van deze week, Ariana Grande met eh, Focus. En dan is het uh, eerste half uur zit alweer op. En we zijn ook door de eerste kwart van de lijst alweer. Ik zal voor jou even opnoemen welke platen we hebben gedraaid en welke niet. En op welk nummer ze staan natuurlijk. Op 40 vonden we Naughty Boy samen met Beyoncé en Arrow Benjamin met Run In. 39 een nieuwe binnenkomen met Simons met Catch and Release. Op 38 Flowrider, Robin voor Dean White. I Don't Like It, I Love It. 37, 19 weken in de lijst alweer is 5 Seconds of Summer met She's Kinda Hard. Op 36 vinden we dan eh, de eerste eh, echte stijger van deze lijst. Lina met eh, Wild and Free. Op 35 Kovacs met Wolf in Cheap Clothes. 34 Omi met Hula Hoop. En op 33 Nicky Jam en Ricky Iglesias met Elle Paradon. Op 32 Imagine Dragons met I Was Me. En op 31 Ariana Grande met Focus.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 Cause once upon a time you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed a thing. It's buried deep inside me, but I feel there's something you should know. 27 eh, deze week eh, hier in de Euro Breakdown. De nummer 26 eh, slaan we even voor het gemak over. Die hebben we al zo vaak gehoord. Dus langs genoteerde platen van deze week. 30 weken lang in de lijst heb ik het over Lance Money Lewis met Bills. En wij gaan door met de nummer 25. Die is in, hangen van de, in de handen, hangen, handen van een Britse zangeres. Van de nieuwe album 25 komt deze. En eh, is alweer uh, de, eigenlijk eh, de tweede single wat er van af is gekomen. De album is ondertussen uit. Maar 25 is dus... ja, deze single is dus de tweede, <laughs> tweede single na Hello. Van Adele natuurlijk. En ik hoef denk ik niet zoveel te vertellen over Adele. Dat hebben we al gedaan met Hello. Vijf weken lang, of vier weken lang in de lijst op nummer 1. Vorige week, deze week, vijf weken lang in de lijst. Maar welk nummer, eh, dat weet ik nog niet. Wat ik wel weet is dat eh, When We Were Young op 25 is eh, binnengekomen. En het is weer, nou ja, eigenlijk zoals we een beetje van Hello gewend zijn... weer een prachtige, rustige ballad song van haar. Luister en geniet naar Adele op 25 deze week in de Euro Breakdown. Nieuw binnengekomen hier op CFM Zandvoort. you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? like a moon week nieuw binnengekomen met de tweede single van het eh, album 25. En ik zit opeens te denken, dat is wel heel toepasselijk. Ook op 25 eh, eh, binnengekomen. Grappig. Hey, door met 23. Jess Glynn. I drew a smile on my face, the paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself, no. Let's go back to simplicity. I feel like I've been missing me. past dark clouds keep raining over me. But hearts break and hell's a place that everyone knows. So don't be so hard on yourself, no. Let's go into simplicity. I feel like 13 weken in de lijst. Eh, deze week dus op 23 eh, blijven zitten. Jazz Glim met Don't Be So Hard On Yourself. The Euro Breakdown. We gaan door met de nummer... Eh, nummer 20. Savici, voor Better Day. Acht weken in de lijst ook blijven zitten deze week. En de hoogste notering is 17. Avicii dus, voor Better Day. On a caution wind, need bleed in sky. dus deze week uh, Avicii voor A Better Day. En hebben we alweer eh, de tweede kwart eh, gehad. En dan voordat we bijna alweer het laatste nummer van dit uur gaan draaien... ben ik natuurlijk een resume verschuldigd. Nou, dat gaat helemaal goed komen hoor. beginnen we gewoon eh, keurig netjes op de nummer 30 deze week. De nummer 30 was eh, The Weekend met The Hills. Nummer 29, de snelste daler van deze week. Alvaro Soler met El Mismo Sol. Jess Glynn met Take Me Home op 28. En op 27 Sarah Larsen samen met Minek. Never Forget You. Lunch Money Lewis met Bills vinden we dan op 26. En nieuw binnengekomen de prachtige single van Adele op 25. When We Were Young. Mika Staring at the Sun op 24. En Jess Glynn, Don't Be harder zelf op 23. Eh, op 22 vinden we dan Martin Solveig samen met GTA Intoxicated. En op 21, ah wat jammer dat ik die niet heb gedraaid zeg. Ja, ik doe de, de, eh, de muzieksamenstelling niet, hè.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 so sick of that phone. I'm so sick of Demi Lovato op nummer 17 deze week met Cool for the Summer. Vorige week nog op 19, eh, 21 weken in de lijst. En eh, nummer 4 is de hoogste plek eh, voor deze dame ooit. Hey, dit was meteen alweer het laatste nummer van dit uur. Maar niet voordat we eruit gaan met een leuk nieuwsbericht. Want de duurste album ooit is verkocht. voor een exclusief exemplaar van een album van de Wu-Tang Clan is miljoenen neergeteld. Een jaar geleden verraste de Wu-Tang Clan met een wel eh, heel bijzonder album. Zo zou er een dubbel album eh, verschijnen met de titel The Woo Once Upon a Time in Shaolin. Nou, voor het album zou een bedrag van 4,7 eh, miljoen euro geboden zijn. Maar daarna werd het stil. Het was een truc van de groep om de afnemende waarde van muziek te veranderen. Nou, nu zou er van het bewuste album slechts één exemplaar zijn verschenen... en die is inmiddels aangeboden voor een veiling. En het album zou in mei al verkocht zijn. Het bedrag eh, en de nieuwe eigenaar zijn onbekend gebleven, maar het zou om miljoenen euro's gaan. Hij zit direct na het nieuws eh, meer eh, hits van Europa. Maar eerst het nieuws en de commercials.